Voor het transport zijn lantaarnpalen en vangrails tijdelijk weggehaald. De Boeing moet ook door weilanden en oversloten. Boeren hebben daarvoor een vergoeding gekregen. Het hele project heeft volgens Corendon miljoenen gekost. De Boeing komt zondag aan in de hoteltuin in Bad Hoeverdorp. Venezuela blijft de Amerikaanse hulpgoederen afwijzen... die in de Colombiaanse grensplaats Cucuta bijeen worden gebracht. President Maduro zegt dat de VS een macaber spel speelt. Hij noemt de hulp kruimels, terwijl zijn land aan de andere kant de hals wordt afgeknepen. Hij doelt daarmee op de Amerikaanse sancties tegen zijn land. Oppositieleider Guaido, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president... roept Venezolaanse militairen op niet mee te doen aan de grensblokkade. Palestijnse Nederlanders kunnen bij de burgerlijke stand binnenkort laten registreren... dat ze zijn geboren in de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever. Staatssecretaris Knops schrijft aan de Tweede Kamer... dat de Palestijnse gebieden dankzij de VN nu een duidelijke status hebben... Tot nu toe werd bij Palestijnen vaak Israël genoteerd... terwijl ze dat land als bezetter zien. Als alternatief konden ze kiezen voor onbekend. Alle partijen die in de Tweede Kamer zitten... mogen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezing op 20 maart. Ook de nieuwkomers Forum voor Democratie en DENK... hebben in alle provincies genoeg ondersteuningsverklaringen gekregen. De SGP is de enige partij in de Kamer die niet in elke provincie meedoet. De lijst lokale partijen Zuid-Holland is in het hele land de enige... die niet genoeg ondersteuningsverklaringen heeft ingeleverd. Het weer, vannacht wordt het rustiger en vaker droog. Overdag vooral in het zuidoosten een bui, verder periode met zon... bij maximaal rond 9 graden.